understood that her life was her own. She dat was alweer Cfm Jazz. Eh, na, na het uur, eh, na het eh, nieuws krijgen we de muziekboulevard met Jaap Koper. Ik hoop dat u al een, een, een goede zondag heeft.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 Hij pleitte daarvoor de opheffing van de blokkade van de Gazastrook door Israël en Egypte. Israël wil meer ruimte bieden voor humanitaire hulp aan Gaza als daar scherp toezicht op de invoer van wapens tegenover staat. Bij een autoongeluk in Scheerwolde zijn vannacht drie jongeren uit Emmeloord om het leven gekomen. De auto reed bij een brug tegen een boom en kwam daarna in een sloot terecht. De bestuurder en de twee inzittenden die bij het ongeluk omkwamen waren 18 en 19 jaar oud. In België wordt gestemd voor een nieuw parlement. De laatste stemlokalen gaan om drie uur vanmiddag dicht. De opiniepeilingen voorspellen een grote winst voor het Vlaams nationalistische NVa van Bart de Wever. Hij wil een onafhankelijk Vlaanderen. In Wallonië gaat waarschijnlijk de socialistische partij van Elio Di Rupo winnen. De verkiezingen worden vervroegd gehouden omdat het liberale Open VLD zich uit de nationale regering had teruggetrokken. Bij een zeer grote brand in een textielrecyclingbedrijf in Dordrecht zijn twee loodsen verwoest. Brandweerkorpsen rukten met groot materieel uit en ook werd een blusboot achter de hand gehouden. Om zes uur vanochtend was het vuur onder controle. Het is niet bekend hoe de brand in Dordrecht is ontstaan. In Bangladesh zijn duizenden voetbalfans woedend de straat op gegaan, omdat er tijdens de wedstrijd Argentinië-Nigeria geen stroom meer was. De elektriciteitsbedrijven in Bangladesh hebben niet genoeg capaciteit om aan de vraag te voldoen. De fans reageerden in de hoofdstad Dhaka hun woede af op auto's, bussen en regeringsgebouwen. De rust keerde terug toen er weer stroom was. Het weer.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 Want er waren er drie gemaakt ooit. Volgens alle drie even leuk, die films. Goed, iedereen weer bijgekomen van de verkiezingen van 9 juni. Daarover nog straks even het volgende. Maar vandaag is het 13 juni en dat houdt het volgende in dat we er 164 hebben gehad en dat we er nog 201 hebben te gaan. Vandaag geboren Isa Hoes wordt vandaag 43 eh, jaar. Erik van Vleuten wordt 44. Zeg ik het goed? Nee, 47. Ik moet het goed zeggen. Henk Wijngaard wordt 61. En Annemarie Grevel die leeft niet meer. Rob Slotemaker ook niet. Gerrit van der Valk volgens mij ook niet. Nou, daar slaan we een hele rij gewoon over. Dat eh, zijn allemaal mensen die niet leven meer. <clears throat> dat zijn eh, mensen die eh, vandaag hun verjaardag vieren. En een aantal dus eh, niet meer onder ons. Zoals een Annemarie Greeuwen, Rob Slotenmaker, Gert van de Valk. Willem Brakman, dat weet ik niet zeker. <clears throat> en Dorothy Sayers. William Butler Yeats. Voor wat het waard is. <clears throat> Sorry, er zit even wat kikker in mijn keel dwars. Dus vandaag uh, is gebeurd het volgende. Op maandag 13 juni 1988 wordt een Amerikaanse tabaksfirma veroordeeld tot het betalen van 400.000 dollar schadevergoeding aan een man wiens vrouw in 1984 aan het roken van sigaretten is overleden. Zou wel eens een beetje het begin kunnen zijn van eh, een beetje de band van het roken. Zoals eh, ook hier in Nederland sinds 2008 in juli er niet meer gerookt mag worden in de kroeg. <clears throat> en dan zit ik mij af te vragen, wat zou Ab Klink doen als hij dus niet in het kabinet eh, zit? Zou hij dan ook een sigaartje opsteken? Eh, hm? Weet je niet. Eh, de Pionier 10 is op maandag 13 juni 1983 het eerste ruimteschip van het, dat het zonnestelsel verlaat. 13 ehm, juni 1981 overlijdt de zesjarige Alfredo Rampi... die al drie dagen bekneld eh, zit in een 80 meter diepe schacht nabij Rome. En op zondag 13 juni 1971 start een serie artikelen eh, in de New York Times... over het Amerikaanse beleid gebaseerd op de Pentagon Papers... die Daniel Ellsberg de krant toespeelde. En dat wat eh, veel langer eh, terug is dat op woensdag 13 juni 1917 wordt eh, Londen gebombardeerd door 20 Duitse Gotha's. En op woensdag 13 juni 1900 breekt in China de bokseropstand uit. Geweldplegingen die zich richten tegen buitenlanders. Dus het is daar ook niet geheel vreemd geweest. Ehm, dan heb ik ook nog een hele leuke tip voor de mensen die graag van het huishouden maken, houden. Klaargemaakte gerechten kun je beter niet langer dan drie maanden in de diepvries bewaren. En daarna gaat de kwaliteit achteruit. Komt uit zo'n heel mooi blaadje, dat noemen we dan de allerhande. Ja, en dat is eh, van die grootgrutter, die ook wel eens op de kleintjes eh, pleegt te letten. Dus dat eh, weet je dan ook weer. En dan, wat ik al zei, over de verkiezingen van deze week. Wat gebeurde er? ik zat even te kijken naar, naar een van die van die dingen die op de televisie werden vertoond. vervolgens zag ik eh, de grote frontman van de PVV, Geert Wilders, naar voren komen. Hij ging even het land toespreken. Daar zei hij op een gegeven moment midden in de speech... het is een glorieuze dag voor heel Nederland. Toen dacht ik, heel Nederland, je spreekt niet namens mij, vriend... En er is maar één ding wat ik altijd eh, zeg. Ik kan namens mijzelf spreken. Daar heb ik geen Geert Wilders bij nodig. Goed, hier is eh, Bruce Springsteen en Murder Incorporated. that in real life, you can't expect a mic check every time you might get a feeling that you like that. Gotta risk a sidestep, get to where your flight ends. It's high, cat. Smile, relax been checking out my downside for quite a while now. Shaking hands with my shadow side, that's alright. Gotta see every little bit of me, feeling the ability of willily spitting it till infinity. Shit, take a ups, big ass downs. Gotta keep your head cool just to figure it out. Take a step to the left if that shit don't work out. Back to the right, might work out fine. Might wipe away that frown for just a little while. Might write a song somehow. You can sing it now. I need God to help me out. I'm too far gone, I'm too far out. Said I'm too far gone for now. getting small as I'm looking around. Inspiration, a love and hate relationship. When I'm afraid shit always will remain like this. I can't change the rules, so yeah, I pay my dues. Trying to stay ahead up in that race of fools. Every game you choose, you can gain and lose. But you can't understand if you can't stay true to that what makes you move, takes you to that place of your breakthrough. So make that move. But take a sec to check if it's in the right direction. Take it back, shame all the action. Don't fall for fake medicine, stay practicing. I ain't gonna make a parade, the stage vanishing. Up in that show, Chef breaks a leg again, no one on the first row aiming to be catching him. I need God to help me out. I'm too far gone, too far out. Said I'm too far gone. standing tall as I'm looking around. I lose it all as I'm looking around. No way, I get it all as I'm looking around. And you getting small as I'm looking around. Cause yo, I'm way small as I'm looking around. nou, de tent stond eh, gisteren behoorlijk op zijn kop eh, bij het podium van Bekenstein Pop toen ze daar <laughs> optraden. Het was precies het laatste stuk wat ik van de Chef Special had eh, meegekregen. Ja, hoe kan dat? Nou, op zaterdag doe ik ook nog iets anders dan alleen maar een beetje naar een popfestival zitten kijken. ik had nog iets in Amsterdam over iets met script en scenario schrijven. Maar ik denk, nou, ik ga toch nog even kijken, want ik wist dat zij speelden. En ja hoor, eh, ik kwam binnen en toen werd dit nummer uh, ten gehoor gebracht. Duidelijk eh, gericht aan het populistische front van Nederland. Vandaar ook een beetje die opmerking. Plus het feit dat we dan ook iemand hebben in de artiesten, persoon van Bruce Springsteen... die ook zich nooit de mond laat snoeren. Statement lijkt me wel duidelijk eerlijk gezegd. Overigens, dit is het nieuwe nummer van de Chef Special Too Far Gone. waarschijnlijk wordt hij wel binnenkort heel erg behoorlijk gedraaid op de Nederlandse zenders. Eh, zijn eh, flink bezig, jongens uit Haarlem. Eh, band bestaat uit Joshua Nollet, Guido Jozef, Jan Derks, Wouter Heren en Wouter Prudon. Die jongens hebben hier ooit nog een optreden gegeven in, in de studio bij CFM Zandvoort. Op de donderdagavond, altijd wel even leuk in een eh, akoestische setting. Uh, was wel heel erg eh, aangenaam sfeertje wat er toen hing tussen de band en de presentatoren van die avond. Dus het was in ieder geval wel geslaagd, mag ik er wel bij zeggen. toen was er nog geen sprake van dit nummer Too Far Gone. EP e hebben ze uit. binnenkort zal er toch wel wat meer gaan gebeuren rondom deze band. Want eh, ze staan dus echt in de belangstelling van eh, Nederland. In landelijke belangstelling. En dan gaat het goed. Als je het eh, goed bekijkt. Over dromen gesproken. Ja, want er zijn popartiesten die dromen ervan. En er zijn ook al popartiesten die het al voor elkaar hebben gekregen. En dit waren er één van. Met het mooie nachtegaaltje. De Veenbes Dolores O'Riordan. Hier zijn de Cranberries met Dreams. qua status heeft ze wel eh, gekregen, deze Kim Wild. Met een eh, oud nummer alweer uit de jaren 80. En dan heb ik het over eh, View from a Bridge. daarvoor de Cranberries met ja, hoe kan het ook anders? Dreams. het is vier minuten voor half één. En dat betekent dat we zo maar eens eventjes gaan ja, kijken wat het weer gaat doen in, in Zandvoort. Maar eh, zover is het in ieder geval nog niet eerlijk gezegd. We hebben, nog, eh, we hebben daar nog wel eventjes eh, de tijd voor. Want dan kunnen we nog eventjes gaan kijken wat we nog in de cd-speler hebben zitten in deze Muziek Boulevard. Trouwens, Muziek Boulevard gaat volgende week even een kleine verandering. Ehm, dat zal gaan heten iets met eh, de zomer eh, door met CFM. Of CFM de zomer door. Ik weet het niet eh, precies. Ik heb het ergens, <laughs> ergens opgeschreven. Maar ja, dat, we hebben een, een nieuwe programmaleider. Nou, nieuw. Ze was het al eens een keer, Lennon van de Haak. Dus, en die heeft dat min of meer samen met mij bedacht. En we gaan gewoon lekker op de zondagmiddag tussen 12 en 4 een beetje een, een muziekprogramma met daartussendoor de belangrijke zaken die spelen in Zandvoort en omgeving. En eh, het zal alleen bij van Zandvoort te horen zijn. Dus niet eh, straks ook vanaf twee uur van eh, AB Radio uit 105.8. Maar dat zal alleen deze zender betreffen. Dus dat weet je dan alvast. Wat eh, gaat er allemaal gebeuren? Nou, in ieder geval gaan we sowieso eh, aandacht besteden aan eh, de kwartfinales van de Grote Prijs van Nederland. Ik ben daar op pad geweest in Rotterdam en in Amsterdam. In Rotterdam was dat in Exit. En in Amsterdam was het bij het Pakkenhuis Wilhelmina. Was wel heel erg leuk, eerlijk gezegd. Twee avonden Wilhelmina Pakkenhuis. Nou, dat kan ik iedereen aanbevelen, het eerlijk gezegd. Het, eh, het, is, eh, het was gewoon een heel leuk weekje. Deze week eh, zijn er weer voorrondes en de week daarop geloof ik ook. Dus voorlopig ben ik van de straat. Daarover straks meer, maar eerst gaan we nog even terug naar 2008 met een wat rustig voortkabbelend nummer van niemand minder dan Davy. En Warwick Avenue. When I get to Warwick Avenue the entrance of the tube. We can talk things over a little time. Promise me you won't stay by the line when I get to Warwick Avenue. Please drop the past and be true. Don't think we're okay. Just see to you do. Deze eh, van uh, Warwick Avenue van Daffy was dat. Het is uh, nou 1 minuut over half 1. Nou, wat gaat het weer doen voor vandaag? is natuurlijk van onze eigen weergoeroe Lex van de Hoorn... die weer zijn vinger buiten de deur heeft gehaald. Een beetje nat gemaakt. Nou, dan komt er dit uitrollen. Beetje serieus, Jaap. Want hij doet er best wel wat werk aan wolkenvelden en wat zon vandaag. Weinig wind. Maximum temperatuur is ongeveer 17 graden. Na de warmte en de drukkende warmte van, van de week is dit toch wel eventjes prettig hoor eerlijk gezegd. Ik eh, zat gisteren op het fietsje. Het was helemaal geweldig. Windje in mijn smoelwerk. Was wel kapot aan het eind van de dag. Maar eh, dat mag de pret niet drukken. Maandag ziet het er als volgt uit. <coughs> Eerst wolkenvelden. Smiddag zon. Eerst wind, eh, weinig wind uit oostelijke richtingen. En in de middag matige tot vrij krachtige noordelijke wind. De maximum temperatuur bedraagt zo'n 20 graden. En dan eh, dinsdag, vrij zonnig. Maximum temperatuur tot vrij krachtige noordelijke wind bij een maximum temperatuur van de 16 graden. Voor die mensen die dan eh, richting Dam trekken naar Theater Camus... Eh, je hebt in ieder geval een zonnetje mee. Dat, dat sowieso. Wat, wat, wat is er dan op Camus? Ja, eh, daar eh, treedt Joyce Meister even op. Die heeft een, heeft een eindpresentatie van haar tweede jaar in de Dutch Academy Performing Arts. Dus vandaar dat ik het zeg. De normale middagtemperatuur is zo rond de 19 graden. En de zeewatertemperatuur langs de kust is 16 graden, vrienden. Dus het is nog niet echt weer om zeg maar lekker in je badpak naar buiten te lopen om te zeggen van... Nou, ik ga eens even een fijne duik nemen in het eh, water. Ik had het net al over de kwartfinales eh, van de Grote Prijs van Nederland. En ja, ik ben geweest in Exit Rotterdam. En daar was deze meneer te zien. J Minor en de Early Birds. Ik zou zeggen, luister zelf. Hier is het eh, mooie nummer Butterfly. En daar ging het vlindertje dus. Butterfly van J Minor en de Early Birds. <clears throat> Zo was het dus niet eh, in die eh, avond in Exit in Rotterdam. Toen stond hij daar alleen in, met zijn akoestische gitaar. Dat vind ik dan al eh, op zich al heel erg aandoenlijk als je dat dan al doet. Gewoon met een akoestische gitaar. En daar een hele zaal staat te bespelen. Eh, straks kom ik eh, bij de volgende eh, die dat ook heeft gedaan in het pakhuis Wilhelmina. Dus blijf in ieder geval luisteren. Jay Minor is iemand die uit Zeeland komt, uit Middelburg. Daar komt hij vandaan. en hij heeft dus samen met de Early Birds heeft hij een groep gevormd. Dus ze zijn met vieren. Lees ik dat goed? Vier, vier. De Early Birds are vier, zijn R4, four people from Zeeland. Zandvoort moet je mij hoor. Ik lees het ook van de MySpace af. Dan moet ik het even bij zeggen. Maar het zijn dus eh, vier mensen eh, die de early bird zijn. En die helpen hem met eh, het een en ander om een aantal ja, arrangementen ja, min of meer een beetje toegankelijk te krijgen. En ook nog een, een beetje een mooi ondertonen ondertoon erbij te, bij te doen. Ja, ik doe het even uit de losse pols. mijn Engels-Nederlands is <laughs> even op dit moment niet helemaal wat het zou moeten zijn. Maar Jan Minaert, zoals hij in werkelijkheid eh, heet, en dus J Minor, eh, heeft zijn songwriterscarrière een beetje eh, gestart. Toen hij <clears throat> min of meer ja, een beetje stilletjes iets aan het uitproberen was en om het iets op te vullen. daarna heeft hij op een gegeven moment een aantal regionale competities heeft hij ook al meegedaan. En toen vond hij dus een eh, een aantal mensen die zijn back vocals of backing vocals zouden willen doen. En dat is eh, uiteindelijk eh, heeft dat geleid tot een, tot een serie live shows. de groep is in ieder geval van plan om een EP-debuut eh, te maken in januari, februari 2010. Ik weet niet of dat inmiddels al gebeurd is. Maar het eh, is in ieder geval wel zo dat hij al flink aan de weg aan het timmer is. Deze J Minor. Eh, in Exit Rotterdam was hij dus in zijn uppie. Met zijn akoestische gitaar stond hij daar. En wist toch wel de harten van velen te stelen, kan ik je er wel bij vertellen. Dus dat is sowieso het aanluisteren waard. let op hem, want hij kan nog wel eens heel ver gaan komen. Wie dat ook doet is is daar eh, zeg maar een beetje de centrale rode draad van vandaag. Deze man eh, verdient ook meer. Adrie Hazenbos met White. En het is van een album wat hij min of meer bij elkaar heeft eh, verzameld de afgelopen tien jaar. Hier is het nummer White. Uit Hoogland eh, komt hij, deze Adrie Hazenbos. On the Way Home heet dat eh, album wat hij gemaakt heeft van een aantal bestaande stukken. Eh, dat heeft hij tot één album weten te smeden. En dat heb ik van hem gekregen. Er zijn nog meer mensen die dat ook hebben hoor. En die moeten er dan nog ook iets voor neertellen. Want voor niks eh, gaat het in de muziek eh, ook weer niet. White was dit, het eh, openingsnummer. er staan er nog veel meer op. En die gaan we straks allemaal nog laten horen. Tenminste niet allemaal. Maar een aantal van die stukken laten we eventjes de revue passeren. Dan ga ik nog weer terug naar Exit Rotterdam. <clears throat> want daar speelde ook Scarlett mee. dat is een dame die ehm, met twee andere mensen ook muziek aan het maken is. Scarlet eh, Scarlett May is een initiatief van, zangeres, pianist en songwriter Marije van Rijn. En ze schrijft van jongs af aan al liedjes. In de zomer van 2009, zo staat hier op de MySpace te lezen. Je heb het ook niet van een vreemde. Geeft ze hier professioneel vorm aan in de vorm van Scarlett May. Hierin wordt ze begeleid door Caroline Kamp, dat is de contrabas. En daarvan Kasteren op de drums. En bij sommige gelegenheden verstrekt eh, Caspar van Wijk ze op eh, de tenorsaxofoon. saxofoon. Marije componeert de liedjes en schrijft de teksten. De bandleden hebben een duidelijke inbreng en arrangementen. Het repertoire heeft een pop-jazz-achtige feel. En dat klopt ook. Een stijl die <clears throat> soms doet denken aan Nora Jones of Room 11. En de mix tussen pop en jazz en de herkenbare teksten blijven, blijken dus toegankelijk voor een breed publiek. In augustus 2009 maakte Scarlett mee de debuut in de Unie in Rotterdam. Daar komen ze ook een beetje vandaan. Davy Hoppema van 3 voor 12 uit die regio. Schreef hierover een lovende recensie. Het trio komt echt innemend over. En hierna volgt optredens in Rotterdam en omgeving. En de band bereidt nu de opnames van een demo voor. Nou, en als je dus wilt weten hoe dat klinkt. Nou, ik heb iets hier klaarstaan. Is ook eh, weer eh, te vinden op hun eigen MySpace eh, pagina. En dat heet Raindrops. Down My glasses are broken, the door's left open. Your clothes are picked up from the floor. Empty bottles by my door. And baby, what you had to go? Winter's coming, it's getting cold. And don't you want somebody to walk you home? The street lights blow and the way back home is long. And it drops down my window. The dishes are done. The floor's cleaned up. But I'm walking round in this empty house. Outside my window. you had to leave. It's so lonesome now beneath my sheets. And don't you want somebody to keep you warm? Sportivo. Ik moet eventjes denken aan een heel mooi moment ergens in april. Toen de Bar Battle werd afgesloten. Toen eh, had eh, Joop van die daar de muziek eh, samenstelling deed over die hele avond... dit nummer uitgezocht. Uh, vond het wel heel erg leuk dat ook die clip toen te zien was. In een van de leukste tenten hier in Zandvoort. Hij is nu omgedoopt tot het Holland Heinekenhuis in Zandvoort. Nou, dan weet iedereen wel, wel over welke tent ik het heb. Zelf mag ik nog uh, <clears throat> een eh, WK-quiz eh, gaan doen. maandagmiddag, morgenmiddag om een uur of half zes. Nou, het wordt iets later jongens. Dus ik moet op het fietsje wel vanuit uh, Velsenbroek komen. en dat wordt weer in Café Kopenhagen. Dus dat weten dan de mensen ook trouwens. er wordt sowieso het een en ander aan gedaan. vandaag ook nog hier in de omgeving nog wel te doen. Ik zei net, we hadden net hier chef special, liet ik net horen, met Too Far Gone. Vanmiddag spelen de heren in Rapa Nui. Dus iedereen in geswinde spoed daar naartoe. Nog één eh, iets eh, van eh, de grote prijs van Nederland in Exit Rotterdam in de kwartfinales. Want daar kwam eh, ook deze dame, was daarin te zien, de talentvolle singer-songwriter Nicole Bus. Die startte op 11-jarige leeftijd met het schrijven van componeren van eigen liedjes. Nicole is in haar jonge zangcarrière al erg actief geweest, bezig geweest. Zo staat hier op de MySpace. En zo stond zij in 2006 in het voorprogramma van de Amerikaanse gospelster Canton Jones. In 2008 bezocht zij Israël, Palestina en Nicaragua voor een singer-songwriter tour. Een ook heel bijzondere ervaring. Wat haar mede gevormd heeft tot de artiest die zij nu is. Terug in Nederland won ze met haar prachtige stem en haar krachtige boodschap de Gospel Challenge. Met het winnende lied Jerusalem was ze de verrassende opening act van het Gospel Festival in Paradiso. Nicole Sound kenmerkt zich voornamelijk door Neo Soul. Daarmee schaart ze zich tussen de topartiesten als Lauren Hill, Liz Wright en India Airy die moet Lena van der Haak al wel wat zeggen. Haar aankomende debuutsingle Jerusalem zorgt eh, keer op keer voor kippenvel. En dat heeft het bij mij ook gedaan. En doet elke podia op haar grondvesten trillen. En momenteel is ze hard aan het werk voor haar debuutalbum wat eind dit jaar te verwachten is. En naast haar album is Nicole bezig met een Nederlandstalig EP. Zeven dagen in AGP en ze is geselecteerd als kwartfinalist in de categorie Song en Songwriters voor de Grote Prijs van Nederland. Nou, dat heb ik al eh, in de inleiding al gezegd. Eh, ik zei het al, uh, Jeruzalem, tenminste in het bericht van de MySpace. Hier is de akoestische versie daarvan. En luister zelf hoe mooi dat nummer klinkt. Oh, when I think about the way things seem to change. all for the good in your presence when I think about the way you call my name. I can only thank you. You've been good to me. You are all I need. How I worship thee. Holy, holy. Oh, I remember the day wasn't good enough. Tried to do things my way and I remember the cold nights that I've tried. Tears, they could not help me. You've been good to me. You are all I need. How I worship thee. Oh, holy. Jerusalem, dry your eyes. Jerusalem, justice is on the way. Jerusalem, city of God, we will rise, we will rise. Jerusalem, dry your eyes. Jerusalem, justice is on the way. Jerusalem, city of God, we will rise, we will rise say every day I try, try leaving my past behind. behind. Oh, broken hearts recovered in the light. Rise, rise, rise. The sun, the moon, the sky. sky. Oh, they'll testify. Oh, of his glory and majesty. Say one day they will see now rise, rise.